De gemeente Opsteland biedt de inwoners gelegenheid om vragen te stellen aan de politie en het Openbaar Ministerie. Gisteren werd bekend dat een 25-jarige vrouw uit het dorp verdacht wordt van moord of doodslag op vier van haar eigen baby's. Het Nederlands Forensisch Instituut doet DNA-onderzoek. PVV-leider Wilders trekt zich niets aan van kritiek op zijn geplande toespraak in New York. Ik ga natuurlijk gewoon en ik zal ook zeggen wat ik wil, staat op de website van de PVV. Wilders wil op 11 september spreken tijdens een betoging tegen de bouw van een moskee bij Ground Zero. In Troskamerbreed noemde CDA-prominent Hille dat riskant. Hille vreest schade voor het bedrijfsleven als Wilders provocerende uitspraken doet. De inlichtingen- en veiligheidsdienst AIVD heeft bijna een half jaar een moslim-extremistische website gerund om radicale moslims in beeld te krijgen. De site was een succes, maar moest kort geleden worden gesloten omdat bezoekers plannen maakten om andere websites te hacken. Als bekend zou worden waar zij hun plannen hadden beraamd, dan zou dat de AIVD in opspraak hebben gebracht. De nepwebsite was opgezet door een IT-specialist die het plan zelf bij de AIVD had ingediend. Enkele maanden na de start telde de site 150 actieve forumleden. Begin jaren 70 runde een voorganger van de AIVD, de BVD, een communistische neppartij om zicht te krijgen op radicale communisten in Nederland. Ook China trapte daar toen in. Het gaf de neppartij financiële steun. De voormalige bisschop van Brugge heeft een neef die die seksueel had misbruikt jarenlang geld toegestopt. Dat heeft het bisdom bevestigd. Volgens het bisdom ging het om aanzienlijke bedragen en was het geen zwijggeld, maar een schadevergoeding.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 It's your personality, baby, that captivated me. Soon as you try and together we'll find reality. the limit, to the top, to the limit, to the top, to the limit, to the top, to the limit, to the top. Zandvoort.